van Kamp met het NOS Journaal. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er 23.000 Russische militairen omgekomen. Dat zei de Oekraïense president Zelensky in zijn dagelijkse toespraak. Ook hebben de Russen volgens hem veel tanks en andere voertuigen verloren. Over het aantal Russische doden is onduidelijkheid. Moskou erkent zelf dat er meer dan duizend militairen zijn gesneuveld. Maar deskundigen denken dat dat aantal veel hoger ligt. Uit de Azovstalfabriek in de belegerde havenstad Mariupol zijn zo'n 20 burgers geëvacueerd. Het is de eerste keer dat burgers het verzetsbolwerk van de stad in het zuidoosten van Oekraïne hebben kunnen verlaten sinds president Poetin vorige week opdracht gaf om het complex hermetisch af te sluiten. Het precieze aantal evacuees is onduidelijk. Rusland en Oekraïne melden verschillende aantallen. Schiphol verwacht dat het vandaag nog drukker wordt dan gisteren. De luchthaven is met vliegtuigmaatschappijen in overleg over het omboeken van vluchten... om het aantal passagiers met bijna 6000 naar beneden te krijgen. Ook probeert Schiphol vluchten uit te besteden aan Rotterdam de Heek Airport. Reizigers moeten rekening houden met langere wachttijden. Schiphol gaat uit van zo'n 70.000 vertrekkende passagiers. Bij een autoongeluk in het Brabantse Oud-Gastel is afgelopen nacht iemand om het leven gekomen. Drie andere, andere inzittenden raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse countryzangeres Nomi Judd is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze vormde samen met haar dochter het duo The Judds. Onder die naam brachten ze zes albums uit en scoorden verschillende hits. Ook won het duo vijf Grammy Awards. Juist vandaag worden de Judds opgenomen in de Country Music Hall of Fame... waar alle grootheden uit het genre worden geëerd. Naomi Judd was 76 jaar. Het weer tot besluit. Met 1 tot 3 graden is het fris. en de grond kan het een paar graden vriezen. De ochtend begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon wat vaker door. Blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Morgen wordt het warmer dan vandaag en is er meer zon. Dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam... Tussen Osdorp en knooppunt Amstel 10 minuten vertraging.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 Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in de show en de beelden gaan swingen. chance verchansvoer is het het mooie medium. En vroeger droeg iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, roffen door dacht.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 Class, up in, up in I've been a throw up the sex in a. talk. krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand? Ik ben altijd dicht bij je, weer een stukje vrijer En haal ik alles in en krijg alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog I really shouldn't blame her, but now that pussy is a stranger. type shit, baby. many any This mechanic so uncanny X-Men, X-Men Your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands No, I can bring another beach to the sand And no, I am well aware that you can bring a man to his knees And get what you need without saying please But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat And they gon' put this man Grammys on the street?